Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Louis van Gaal staat bovenaan het verlanglijstje van de KNVB. Ze zien hem als dé kandidaat om bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Vandaag en morgen praat de KNVB met Van Gaal in Portugal, waar hij een huis heeft. Vorige week noemde Louis van Gaal de spelers van het Nederlands elftal nog een veredeld stelletje sterren. Dat deed hij misschien wel expres, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg. Ja, de boel wordt daar natuurlijk een beetje eh, bewust op scherp gezet. En dat is toch eigenlijk misschien ook wel wat er op dit moment nodig is. Hè? Want we hebben vaak genoeg gezegd tijdens de EK, de sfeer was goed en het ging allemaal zo lekker. En iedereen was zo tevreden en ze konden allemaal zo goed met elkaar. Maar als dat uiteindelijk tot nul resultaten eh, leidt, dan, ja, dan moet het anders. En over een andere boeg ten opzichte van Frank de Boer, dat is Louis van Gaal zeker. Een gevangene die een bewaker zwaar mishandelde is veroordeeld tot zes jaar en tbs. Op 1 januari gooide hij in zijn cel in Nieuwegein een pan hete olie over een bewaarder heen en stak hem met een aardappelschilmesje. Ook een andere bewaarder werd mishandeld. De NS zegt dat het weer drukker wordt in de trein. Inmiddels zitten de coupés weer ongeveer half zo vol als voor de coronacrisis. Bijna alle treinen rijden ook weer zoals normaal, zegt de NS. En niet iedereen vindt een prik halen even leuk. En in Rotterdam proberen ze daarom iedereen die langskomt toch een beetje op te vrolijken. Als je je coronaprik haalt in de vanillefabriek, zie je bij de ingang grote beschilderde doeken van kunstenaars. Een van hen zegt dat ze haar inspiratie uit de lockdown haalde. Ik heb een, eh, een, vogel afgebeeld waar ik altijd wel gebruik van maak. En deze staat dan voor eh, wijsheid in pacht. En dat we eigenlijk moeten gaan nadenken over eh, wat er echt belangrijk is. Want dat is wel iets wat ik ervaren heb. Wat zijn nou echt de belangrijke dingen in mijn leven als je uiteindelijk alleen maar op jezelf zit. De kunstwerken blijven tot eind deze maand hangen. Het weer, op veel plaatsen zon, maar vanmiddag kan er ook een bui ontstaan. Ook morgen eerst weer zon en later op de dag kans op een bui. En net als vandaag 20 tot 24 graden.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 Oh, oh, oh. pin up girl on that poster, say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca Cola. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. oh. oh, oh. thick like peaches, money long like beaches. Rolls Royce screeching, Rolex gleaming. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh.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 No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time when, when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry.